Afgelopen week op 10 gebleven in de iTunes-lijst en op 30 in de Clickline 40 deze week. SOB van Nathaniel Rateliff en The Night Opletten. Want de politie waarschuwt voor een loslopend paard op de E40 van Gent naar Brussel in Erpenmeren. Een beetje opletten daar alsjeblieft. De M&M 1000. De M&M 1000, die hoor je binnenkort begin december op je radio. Maar eerst moet die lijst natuurlijk nog bij elkaar gestemd worden. En daar hebben we jou voor nodig. Deze week zal het moeten gebeuren. Mag jij je top 5 achterlaten via mnm.be om zo mee de M&M 1000 samen te stellen van 2016. We hebben duizend nummers nodig, dus ook zeker jouw stem erbij. Denk eens na welke 5 nummers erin moeten van jou en dan laat je die maar achter op mnm.be. Je doet dat niet voor niets, zeker niet. We hebben hier stapels met tickets tickets liggen voor topconcerten die er nog allemaal aankomen. Elke dag als je stemt kan je er andere winnen. Vandaag is dat voor eh, de showcase van Lost Frequencies binnenkort. Ofwel kies je voor ehm, tickets die je kan winnen voor Alvaro Soler, zijn concert volgend jaar. Ofwel voor deze mannen hier. Die komen al iets dichterbij naar ons land. Zijn de volgende week woensdag in Vorst Nationaal. Het is het duo dat momenteel super goed bezig is in Amerika, maar eigenlijk ook in de rest van de wereld. 21 Pilots komt volgende week naar Vorst. En jij kan tickets winnen door nu nu je top 5 voor de M&M 1000 in te geven op onze website mnm.be. En jij kan misschien volgende week woensdag wel meezingen met dit hier.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 Het is nieuw werk van die XX. Gisteren hebben ze voor het eerst sinds langs nog eens van hen laten horen met een gloednieuwe single. Je hoort hem voor eh, een van de eerste keren denk ik op M&M en het is een topnummer geworden. Dit zijn die XX met On Hold. Klik Like 40. I don't blame you. We got carried away. I can't hold on to an empty space. Now you found a new start to orbit. It could be love. I think you're too soon to call us old. When and where did we go cold? I thought I had you on hold every time I let you leave. I always saw you coming back. orbit. It could be love. I think you're too soon to call us so. When and where did we go cold? I thought I had you on. klinkt tof van wie is dit? Wel, dit zijn die XX. Een Britse band maken iets alternatievere pop en ze hebben gisteren een, nieuw nummer gelost. On Hold, in plaats hoger, de Bellas die ken je. 27. looking at the stars tonight Trambellas met Spirits op 27 in de Kliklight 40 bent dokter. Inademen. Uw remedies verrichten mirakels. En uitademen. Maar om een wagen te verkopen, daar zijn andere kwaliteiten voor nodig. Deze auto heeft een ijzersterke gezondheid. Ik toon u de radiografie. Eh, ik toon u de radio. U bent dokter, geen autoverkoper. Laat daarom in november uw huidige wagen overnemen door Peugeot tegen ongelooflijke voorwaarden met tot 2000 euro extra overnamepremie en vertrek meteen met een nieuwe Peugeot. Surf snel naar overname.peugeot.be. Aanbieding onder voorwaarden. Zoetje, ja, ik moet u iets bekennen. Ah? Ja, je zijn niet langer het enige zonneke in huis. Oei, bolleke. Ja, het werd tijd voor iets nieuws. En ik kreeg nog 200 euro korting. Ah, korting? Ja. En je moet ze nog betalen ook, of wat? Wel ja, het is te zeggen dat... En hoe heet ze? Eneco. Haal makkelijk de natuur in huis met energie van zon en wind. Eneco levert 100% natuurlijke stroom van Belgische bodem. Surf naar ineco.be en krijg ook tot 200 euro korting op elektriciteit en gas. Eneco. Nu zaterdagochtend krijgt u bij Brico 20% op alles tijdens de eerste twee openingsuren. 20% korting, dat is nu zaterdag bij Brico. Maar opgelet, dus enkel de eerste twee uur dat Brico open is. Meer info op brico.be. Voor de makers, Brico. Wouter van den Breen. Je luistert naar de lijst die jij mee bij elkaar geklikt hebt deze week. De Kliklijn 40, Stan van Samang, die heeft een nieuwe videoclip uitgebracht en die hoor je zometeen. meteen. Luister naar M&M op school, onderweg of op je werk. Download onze nieuwe M&M luister-app. Of luister via mm.be, DAB of digitale tv. M&M. Het is vijf uur. Dit is Helen Goedgebeur. M&M Nieuws. Goedemiddag. Binnenkort zou je je rechtstreeks online moeten kunnen identificeren via je smartphone of je tablet. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon. Nu moet dat nog met een identiteitskaart en een kaartlezer. En tegen 2019 komt er ook een modernere en beter beveiligde identiteitskaart met een nieuwe chip. Daardoor zou je informatie op de chip van op afstand moeten kunnen lezen en niet meer via een kaartlezer. Over een uur sluit de boekenbeurs in Antwerpen. Op deze laatste dag is de pas overleden stripauteur Mark Sleen herdacht met een wafelenbak. Want zo eindigen de meeste stripverhalen van zijn bekendste personage Nero, zegt uitgeverij WPG. Omdat Mark Sleen een ongelooflijk zwierig auteur was, die hield van feesten, was een mens die ook zo midden in het leven stond. Dus een wafelenbak waar al zijn boeken mee eindigen, dat leek, of alle Nero-boeken in ieder geval, dat leek ons het meest evidenter om te doen. Ik moet echt wel zeggen, morgen wordt, eh, wordt Mark begraven. Dat is ook voor de familie wel echt heel fijn om te zien hoe er zo massaal op wordt gereageerd. De Europese Unie verlengt de tijdelijke grenscontroles. Door de vluchtelingencrisis werd beslist dat sommige landen hun grenzen tijdelijk mogen controleren. Vorige maand werden die grenscontroles verlengd voor Oostenrijk, Denemarken, Duitsland, Zweden en ook Noorwegen. Normaal zouden de controles half november stopgezet worden, maar nu is dus beslist om ze toch weer te verlengen. In de Verenigde Staten wordt er vanavond weer veel protest verwacht tegen de nieuw verkozen president Donald Trump. In verschillende steden komen betogers samen, ook bij de Trump Tower in New York. De politie heeft dat gebouw daarom extra laten beschermen. Leen de Witte, jij bent in New York. Is er daar nog altijd veel protest dus? Er komen nu al drie dagen op rij mensen op straat hè, om te protesteren tegen de verkiezing van Trump. Meestal vreedzaam, af en toe worden er ook mensen opgepakt. Maar ze zijn met duizenden in steden zoals Portland en Los Angeles en ook hier in New York is er aanhoudend protest voor de Trump Tower. Aan Fifth Avenue is dat waar Trump woont. De politie is daar massaal aanwezig, heeft ook blokkades opgeworpen en sluit regelmatig straten af om alles onder controle te houden. Het is een hele exclusieve buurt daar en de bewoners van die Trump Tower die zijn de betogers intussen beu. Die kunnen nog amper het gebouw in of uit. Maar het ziet er nu niet naar uit dat die meteen gaan verdwijnen. En Trump zelf is zijn presidentschap volop aan het voorbereiden. Er zijn maar liefst 800 posten in te vullen op zijn kabinet op allerlei ministeries en het wordt een drukke dag, zei hij op Twitter. Er worden binnenkort belangrijke beslissingen genomen. Toon Aerts heeft de jarenmarktcross in Niel in Antwerpen gewonnen. De Europese kampioen had een halve minuut voorsprong op Kevin Powels, de winnaar van vorig jaar. De Nederlander Corné van Kessel werd derde. Wereldkampioen Wout van Aert en Mathieu van der Poel reden niet mee. Aerts is blij met de overwinning. Ik startte al direct met een goed gevoel wel. Eh, en Jim, onze ploegmaat, was aan direct eh, vooruit. Eh, maar toen ik terug bij gym kwam, uh, wou ik eerst wachten op Corné, maar ik hoorde dat Kevin Powell ook steeds dichter kwam. Dus eh, ik moest eh, beslissingen nemen en ik heb er dan voor gekozen om direct door te gaan. In Niel winnen is altijd een klassieker, want dat is toch een cross die, die al wel wat geschiedenis heeft. Dus ik ben blij dat ik mijn eigen bij op erelijst kan zetten. Bij de vrouwen won Sanne Kant de veldrit. Vanavond zijn er nog opklaringen, maar vannacht gaat het vriezen. Het is opletten voor gladde wegen. Morgen start bewolkt. In de namiddag kan het ook regenen. Temperaturen rond 6 graden. Zondag en begin volgende week is het grijs met af en toe wat regen. Het wordt wel zachter. Wil jij naar concerten van de grootste artiesten? Stem jouw favoriete hits in de M&M 1000 via mm.be. En win vandaag tickets voor Alvaro Soler, 21 Pilots en Lost Frequencies. Het is ook nog altijd file rijden op de A19. Van Ieper naar Kortrijk tussen Wervik en Menen. In Vilvoorde is het kruispunt van de Vuurkruiselaan met de Brusselse Steenweg opnieuw open. En tot maandagochtend is in Brussel de Beljaartunnel afgesloten door werken. Het verkeer staat daar nog stil vanaf de kleine ring. Klik like 40. Wouter van den Breen. 26. thought that you would never let me go. Candy, life feels cold without you to hold. Candy, I love the way we loved until the break of dawn. And how we got enlightened by the sun. Other people know that you're the best one woman show. Candy, I hate to see you slow. heeft er een vruchtbare week op zitten. Zijn nieuwe album is het meest verkocht in Vlaanderen. En zijn verse clip die verzamelt ook heel veel kliks op het internet. Zet er zijn team mee in eh, de bloemetjes, want die mensen moeten ook absoluut bedankt worden, zegt Stan zelf. Zo zijn in eh, die nieuwe clip voor Candy zijn ouders te zien, zijn manager, zijn songschrijver, zijn stylist. Kortom, alle belangrijke mensen die hem bijstaan in zijn mooie carrière, die zijn allemaal te zien in de zwart-wit clip voor Candy. Moet je zeker eens checken online. Staat ook op 26 in de Klik Like 40. Wij gaan verder tot 7 uur met de beste nummers die op het internet geleefd hebben deze week. Klik Like 40. En we zijn ongeveer in eh, de helft van de lijst. We zijn beland bij 25. En daar staan Maroon 5 samen met Kendrick Lamar. En Don't Wanna Know, heel veel gestreamd dit week. Don't wanna know, so, so, so, so. The way I used to love you, no, I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, home, home, home? I'm loving you so, so, so, so. The way I used to love you, oh, I don't wanna know. Wasted. And the more I drink, the more I think about you. Oh, no, no, I can't take it. Baby, every place I go reminds me of you. don't wanna know, no, no, no Who's taking you home, home, oh, oh, home, oh, home I'm loving you so, so, so, so The way I used to love you, no, I don't wanna know, no, no, no Who's taking you home, home, home, home I'm loving you so, so, so, so The way I used to love you, oh, I don't wanna know no more, please stop. No more hashtag booed up screenshots. No more trying to make me jealous on your birthday. You know just how I make you better on your birthday. Oh, do we do you like this? Do we will you like this? Do we let down for you, touch you, pull you like this? Matter of fact, never mind. We gon' let the past be. Maybe it is right now, but your body still. I don't wanna know, no, no, no. love you, oh, I don't wanna know. No, no, I'm taking you home, home, home, home. I'm loving you so, so, so, so. The way I used to love you, no, no, no, no, I'm taking you home, home, home. I'm you so, so, so, love you, oh, I don't wanna know.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 Like a fire always burning, I'll be here for you. komende weken meer en meer zal horen. Een nieuwe videoclip die afgelopen week is gelost van Sigma. Samen met de Engelse stem van Birdie. Hoort voor het eerst op M&M. Die hoor je als eerste in de Click Like 40 natuurlijk. Want er is een nieuwe videoclip bij. En die heeft deze week meteen 2,5 miljoen kliks en views bij elkaar verzameld. Morgenavond is het een heel erg groot feest in, ehm, moet ik even kijken in Nationaal, want daar staat een heel grote band. Een rockband uit eh, Sheffield, uit ehm, de UK dus. Met andere woorden, Bring Me The Horizon zal daar heel de zaal plat spelen. En zij hebben ter opwarming voor dat concert ook een nieuwe videoclip gelanceerd van hun volgende single. Die staat ook op hun laatste plaat met de titel Oh No. En je krijgt hem nu alle richting een miljoen streams en veel meer. Dit is Bring Me The Horizon en Oh No. sleeping. Cause you're chewing off my ear while you're chewing on your chin. No, we're not on the level. You're just off your face. It's not a state of mind, no. Your head's just in a state. I may be on the outside, but you're empty within. It's getting kind of old now. I think it's time to pack it in. Don't call it a party, cause it Brace yourself als je erbij bent morgen, want zal kotje vol zijn in Vorst. Bring me the horizon. Komen de Kliklike 40 niet binnen met Oh No. Weet wat er leeft met het laatste nieuws op papier en digitaal. Als je nu een abonnement neemt, lees je zes maanden gratis. Of krijg je een Samsung-smartphone voor maar 1 euro. Maak snel je keuze op hln.be-kies. Het laatste nieuws. Weet wat er leeft. Papa! Ja, schatje? Tom is aan het schilderen. Aan het schilderen? Met ketchup. Hé, waar, waar? Op de muur. Oh, dat is niet erg. Geen zorgen, doekje erover, klaar. Sigma Pearl Clean Mat. De reinigbare matte muurverf. Kijk op sigma.be voor een vakschilder of verfspeciaalzaak. Uw resultaat telt. Sigma hou van een lekker kippetje. Mm, zoals onze smakelijke kipfilet. Zeg maar, meneer Mark, wat was er nu eigenlijk eerst, de kip of het ei? Ah, de kip natuurlijk, hè, jongen. Ah ja? Ja, jongen, bij ons gaan de kippen altijd eerst, in promotie. Ah ja? <laughs> Tot dinsdag bij Carrefour Market, onze smakelijke kipfilet in een bakje van 600 gram. Eén bakje kopen, één gratis. Carrefour Market, als het vers moet zijn.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 Je hoorde hem met The Ocean. 21. De Kevin die sms'te naar 6050. hey, draai keer wat muziek. Het is toch al weekend zeker? Dat klopt Kevin, we zullen daarvoor zorgen beste vriend. Met de nieuwe van David Guetta. Die is heel goed aan toe momenteel in iTunes. Steeds aanstijgen naar de top 10. Het is een cover, dat zou je wel horen, van ehm, Charles en Eddie natuurlijk. Je kent hem en je kan hem meezingen. De nieuwe David Guetta, Would I Lie To You. Er zijn zonnebril zal zien. Zelfs niet in het piddeke van de herfst. DJ Snake samen met Justin Bieber. Let Me Love You. Op 20 zometeen meteen je Mura Massa. en krijg je het belangrijkste nieuws van Helen. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, binnen een half uurtje sluit de boekenbeurs in Antwerpen. En omdat het de laatste dag is, daar hebben ze een wafelenbak georganiseerd.